Ja, ik weet dat men jou heeft verteld. was een meid, gaf mijn liefde. had het jezelf moeten zeggen, maar miste de moed het te doen. Ik was voor ik jou leerde kennen, een meid zonder eer en fatsoen. Ik trachtte die hel te vergeten. Mijn leven van zonde en kwaad. Maar ik had het vooruit kunnen weten. Eens weet je het toch, vroeg of laat. Ja, ik weet dat men jou heeft verteld. Ik was Je hebt me je liefde gegeven. Ik weet dat je echt van me hield. Maar ik heb door mijn vroege Leer ik soms snakte naar liefde van iemand als jij. Maar ik was eens een meid van de vlakte. Daarom is nu alles Ja, ik weet dat men jou heeft verteld. Ik was maar een meid, ik gaf mijn liefde voor geld. Ja, ik weet mijn geluk.